Daardoor gaan huurders met een toeslag er in 2019 gemiddeld 24 euro op achteruit. De jaren daarna loopt dat op naar 94 euro in 2022. De Woonbond noemt het schandalig dat de allerlaagste inkomens erop achteruit gaan. Na het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ook de Senaat ingestemd met het wetsvoorstel van president Trump om het belastingssysteem drastisch te hervormen. Het Huis van Afgevaardigden moet nu opnieuw stemmen omdat de Senaat een paar dingen heeft veranderd. Daarna zou Trump zijn handtekening kunnen zetten onder de wet. Dat zou de grootste belastingherziening in 30 jaar betekenen. Bedrijven en rijke Amerikanen gaan er het meest van profiteren. In Rome is de omstreden Amerikaanse oud-kardinaal Bernard Law overleden. Hij was een van de hoofdpersonen in de grote misbruiksschandalen van de katholieke kerk. Law was bijna twintig jaar lang kardinaal van Boston. In 2002 trad hij af nadat duidelijk werd dat hij op de hoogte was van kindermisbruikzaken... en de priesters de hand boven het hoofd had gehouden. Waar jongens voeren vandaag actie in Den Haag tegen een verlaging van hun uitkering. Ze gaan sollicitatiebrieven aanbieden aan de Tweede Kamer. Waar jongers zijn mensen die al op jonge leeftijd een handicap hebben gekregen... waardoor ze niet kunnen werken. Voor waar jongers die niet volledig zijn afgekeurd... wil het kabinet de uitkering met 80 euro per maand verlagen. Maar volgens vakbond FNV zijn er gewoon geen banen voor deze groep... en moeten ze niet gekort worden... terwijl andere groepen er allemaal op vooruit gaan. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig en kan het nog iets harder gaan regenen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Eembrugge 6 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. Door een kapotte vrachtwagen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij knopendel 16 kilometer. De rijstrook is dicht, vertraging daar meer dan een uur. En na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn 12 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, maar de vertraging nog zo'n 20 minuten.